nu op Radio 501. Indy 501 met Rob de Grill. day that I should have de Crows. En eh, ze, hebben ervoor eh, eh, ja, ze hebben besloten om dit liedje geen titel te geven. Een liefdesliedje genaamd Untitled. Terwijl Secret Rendezvous druk bezig is met repeteren. En omdat Chris zo'n fantastisch goede job aan het verrichten is momenteel al... heb ik de uitzending geopend met één van zijn dierbaren. Door de Miss Montreal op Radio 5 Leen. De mussen vallen van het dak. Ja, en dan wil ik altijd deze plaat draaien. Um, het is alleen jammer dat hij op een cd'tje staat. En dit, wellicht als je wekelijks luistert, weet je hoe moeilijk eh, deze cd-speler te bedienen is. Maar we gaan het gewoon weer eventjes proberen. Kijk, kijk, daar gaat hij heel even. Je hebt acht seconden meegemaakt van het nummer. En we gaan nu hopelijk de rest aan jou laten horen. Nu dan. Nu dan. Chris, jij hebt kleine vingers, hè? Jij kan dat precies door. Kijk, dit is een professionele technicus. Hem lukt het gewoon wel. Bobby Freeman, ought to be a law against it. 5-0-1. Ought to be a law against it. Girls looking so fine. my mind. No matter where you come from, you know what I'm talking about. Talk right. Every time I see a fine girl, makes me wanna shout. Don't doubt it. Ought to be a law against it. Ought to be a law. Ought to be a. Ought to be a law. Ought to be a law against it. Ought to be a law. Ought to be a. Ought to be a law. Pretty girls everywhere. Take a look. Gonna be the death of me. Take a good look. But I know this for sure. Take a look. I'll uh-huh. have company. Take a good look. Cause all of you fellas think things are in control. Ooh, and you can't see the ring dangling from your nose. Ought to be a law against it. Girls looking so fine. Ought to be a law against it. Good God, I'm about to lose my mind. Ought to be a law against it. ik weet niet of je af en toe nog een, eh, een krant leest. Het is een vrij ouderwets eh, medium. Maar Radio 501 stond vandaag in de Volkskrant in een eh, artikel over online radio. ja, kon je ons vinden in de eerste alinea notabene. In de laatste alinea las ik een aantal zaken van een van mijn grote voorbeelden, Erik de Zwart. Hij zei, FM ehm, gaat nooit dood, want de mensen luisteren niet alleen voor muziek naar de radio, ze luisteren ook voor grapjes. Eh, nieuws en weer. En dat hoor je niet op online zenders. Dus ehm, ja, dan moeten we daar gewoon ook maar mee stoppen. Hè? Ik zal beloven om geen grapjes te maken vanavond. Het zal heel erg moeilijk worden, maar ik ga echt mijn best doen.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 Nou, hij zegt een wereld van verschil. Nou, laten we even de proef op de som nemen. Hier is Tim Christensen. Ik zeg, surprise me. hele rare berichten vandaag. Uh, Beck komt terug met een nieuwe single, maar eh, volgens mij is Beck nooit weg geweest. Ik heb bijvoorbeeld eh, gisteren nog naar zijn debuutalbum geluisterd. Dat zijn toch van die rare dingen dat mensen verwachten van artiesten dat ze elk jaar met nieuwe muziek komen. Wat vind jij ervan, uh, Sietske? Nou, volgens mij is dat helemaal niet nodig. Nee, hè? Als iets goed is, dan kun je daar best wel een tijdje op teren, denk ik. Ja, eh, sommige albums, daar kan je, laten we de Beatles als voorbeeld nemen. Daar kan je gewoon echt, echt een kwart eeuw kan je daarvan genieten. Eeuwen, denk ik. Eeuwenlang eh, <laughs> zelfs. Eh. Nou, daarover zijn de meningen dan toch wel iets verdeeld, ja. <laughs> of we er echt eeuwenlang van kunnen genieten. Maar is toch zeker een gedeelte van, van de eeuw. In ieder geval langer dan een jaar. Ja. Hey, hoe lang zijn we deze afspraak al aan het inplannen? Dat jullie langs zouden komen bij Radio 5 alleen? Ehm, dat weet jij volgens mij beter dan ik. Ik kan me herinneren dat we in februari het er al over hadden. Ja. Dat weet ik. Want jullie hebben ook eh, hier in de regio nog op een festival eh, toen gestaan, kan ik me herinneren. Vorig jaar hebben we Dijkpop gedaan. gedaan. Dijkpop gedaan, inderdaad. Ja. dat was leuk. Toen eh, ging helaas een Radio 5 alleen collega ging erheen. Dus toen, ja, waar was je? Ja, waar was ik? Ja. <laughs> nou, dat zijn dingen die niet. <laughs> ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. <laughs> En eh, ja, dus toen ging de afspraak ook niet door. Maar ik ben toch blij dat er nu van gekomen is. Ja. En jullie hebben eh, ja, een goede week daarvoor uitgekozen. Het is natuurlijk eh, heerlijk weer om live te spelen in een benauwde studio. Ik vond het inderdaad een uitermate goed <laughs> moment om lekker bezweet en <laughs> <laughs> binnen te gaan zitten. Ja. Jullie hebben al uitgebreid gerepeteerd. En al, al lekker zweterig. Ja, we gingen vanmiddag al even in de woonkamer repeteren. Want we spelen niet zo vaak met z'n drieën. En eh, we wilden ook eh, iets eh, fris nieuws uitproberen. Dus lekker warm in de woonkamer ook al bezig geweest. Oké, wat voor fris nieuws gaan jullie uitproberen dan vanavond? Ja, daar ga je vanzelf mee. Oké, okay, <laughs> spannend. Want hoe, in welke formatie treden jullie normaal op dan? Meestal zijn we met z'n vijven. Hebben we ook nog een bassist mee en een toetsenist. En nu zijn we met ik zingend en Remy gitaar en uh, Jori speelt cajon en uh, eh, drumpad vandaag. Oké, ik vind dit eigenlijk een heel vervelend achtergrondmuziekje. ik vind het veel te druk. <laughs> Wij gaan mee. Laten we gewoon deze eens eventjes eh, proberen. Kijken of dit lekker is. Ehm, en dan kunnen we het gelijk even hebben over jullie buitenlandse avonturen. Want ja, het lijkt alsof Nederland eh, alweer een beetje te klein is. Want jullie hebben ook optredens in Londen gehad, eh, heb ik eh, via de Twitter vernomen. Ja, ja, dat was heel leuk. Ehm, we gingen inderdaad in januari naar Londen toe. Waren we uitgenodigd door Mau Mau. Dat is een beetje een soort jazzcafé. Waar ook al wat vrienden van ons gespeeld hadden. En ze dus hadden wel al contact met wat Nederlandse artiesten. En ehm, ja, dus toen gingen we daar inderdaad spelen en we mogen daar terugkomen. En dat zou natuurlijk super tof zijn als, we, als we in Engeland wat dingen zouden kunnen doen. Ja. En in het najaar gaan we in Duitsland spelen. Dat is ook wel heel leuk. Klein toertje. Um, ja, dus er gebeuren mooie dingen. Ja, en dan kan het best wel aanslaan eh, volgens mij. Want eh, we krijgen ook regelmatig eh, post uit Duitsland. En daar zijn ze ja, wel gecharmeerd ook als er enigszins elektronica in, in voorkomt in de muziek. En dat is bij jullie natuurlijk het geval. Ja, ja dat is in Duitsland zeker. Ja. En hoe zijn jullie tot deze stijl gekomen? Ehm, nou, we kwamen eigenlijk vanuit de soulhoek meer. Soul funk. Ehm, en door behoefte aan eh, vernieuwing en experimenteren eh, gingen we eigenlijk steeds meer met um, ehm, eh, MOOC, synthesizers en met vreemde soundscapes experimenteren om te kijken wat we voor nieuws konden brouwen. En vandaar dat we nu ons genre ook psychedelic electronic soul hebben genoemd. Ik ga het echt nooit onthouden volgens mij. PES. Het is PES. Echt heel oh makkelijk. Mensen die computerspelletjes spelen, is dat wel eh, makkelijk te onthouden? Ja, Playstation. Ja, of eh, is het... Ja, is dat zo? Of is er niet een voetbalgame ben dat van zo eh, de Ben computerspelletjes? Van nee, nee, nee, nee, nee, Ik ben bij de Nintendo 8-bit ben ik gestopt Oké. <laughs> ja, ja debuutalbum is er inmiddels? Ja. En ja, dan zijn we toch altijd nieuwsgierig. komt er binnenkort nieuw materiaal? Nou, ik kan je meedelen dat we inderdaad na de zomer gaan we een eh, speciale remix-EP droppen. Maar daar gaan we ook eh, een nieuw nummer, eh, in ieder geval één nieuw nummer op lanceren. Dus ehm, er zijn al een paar remixen de afgelopen maanden voorbij gekomen voor degene die ons een beetje in de gaten houden. En ehm, die wilden we eigenlijk op een, een nieuwe plaat bundelen, zodat we dat aan nog meer mensen kunnen laten horen. En ook kunnen laten horen waar we nu naartoe evolueren, zeg maar, qua genre. Ja, en dat gaan we misschien nu al een, straks een beetje horen, hè, als jullie eh, hier live gaan spelen. Een beetje. Een beetje misschien, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> kan niet uitblijven. <laughs> nou, we gaan er zo meteen eh, van genieten. Ehm, hoe vind je het eigenlijk om eh, naar je eigen muziek te luisteren? Ik heb nu expres nog geen liedje uitgekozen om zo meteen in te starten. Nee, dat is raar. Dat is echt naar. Dat doen mensen op feestjes ook. Dan denk ik hé, hey, ja. ik kan een cd opzetten. Dan denk ik, nee, <laughs> doe me niet. Ik ga wel even bier halen of zo. Dus dat moeten we dan maar niet doen, denk ik. <laughs> Gewoon vanavond even niet jullie muziek draaien. Of pas doen als jullie eh, de studio hebben verlaten. <laughs> Ehm, wat, zullen, ja, wat zullen we dan eh, gaan draaien? Moeten we iets van Marvin Gaye of zo draaien? Je zei dat jij de soulhoek komt. Marvin Gaye, ja. dat, is een beetje jouw... Eh, ja? Uh, eens kijken Donny Hathaway, ook altijd goed. Donny Hathaway. Oeh. Oeh. Kijk, Heb je dat? Zullen we iets van Donny hebben? Ik heb inmiddels wel eh, de cd eh, van zijn... Eh, is het zijn, dochter, dochter? Leila. Ja, daar heb ik. ja, mijn moeder was daar op zoek. Ze zei: die CD van Lala heb ik niet kunnen vinden. ah, <laughs> <laughs> zo, spreek je niet uit. Leila. Nou, laten we even een protestsong doen van, van Marvin Gaye. Goed idee. Hè? Tijden van crisis. Hoppa. Hebben mensen als Marvin Gaye eigenlijk weer nodig? We gaan straks. Het is misschien wel leuk om straks even een, eh, nou, ja, iemand die ik beschouw als de opvolger van Marvin Gaye hier achteraan eh, te plakken. En straks luisteren we natuurlijk naar Secret Rendezvous live bij Radio 5 alleen vanaf het Vader Jacob steeds. there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know. signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on. G, U, N. you win. Then I what? stole belongings from my next again. It turned right back around, and I did it again. I let shots ring out, and many a men. I turned my back on the people that I call friend. I talked a lot of good folks out their money, and then I turned right back around, and I did it again. Lord, give me the strength so I can break the cycle. Cause right now I'm spinning round in circles like Michael. I know that I was raised better than I'm showing, and making all these ignorant choices when I'm knowing. Right from wrong and good from bad and left from right, man, I could meet my death tonight. So when the gunshots ring in the air, in the air. and it's my turn, send me to heaven on a wing and a prayer, cause we, we be living. living on a prayer, living on a wing and a prayer. Marvin Gaye en What's Going On. En um, dit is Raheem Devon, natuurlijk niet uh, geheel vergelijkbaar met eh, Marvin Gaye. Maar hij heeft wel raakvlak hoor. Wing a Prayer is afkomstig van eh, de Occupy soundtrack die deze meneer mee vorig jaar heeft uitgebracht. Je hoort hem op Radio 501. En ja, we zijn, we zijn er eigenlijk wel klaar voor. En ik hoop eigenlijk dat technicus Chris mij een beetje bijstand gaat verlenen. Welk knopje moet ik gebruiken zodat we Secret Rendezvous kunnen luisteren? Ik moet twee knopjes tegelijk bedienen, begrijp ik. Nou, dan gaan we dat eh, bij deze doen. En dan eh, geef ik de vloer aan Secret Rendezvous. <laughs> Oh yeah. Mm-hmm. One, two. Before you pass any judgment on me, you better check yourself. Cause what you'll hear isn't real and it is heartfelt. Straight from the source of creation. No rules or obligations, limitations. You either get it or you don't. Can change your mind even if I tried. You either get it or you don't. This ship will. consistent with old fashioned traditions. You need to pave the way that was made for innovation. Let's paint the town red, straight from the source of creation. No rules or obligations, limitations. You either get it or you don't. Can't change your mind, even if I try. Radio alleen. En dan gaan we nu even een teaser doen. Straks in het tweede uur nog twee nummers live van Secret Rendezvous. Marlon Rudet op Radio alleen Had een groot hit in eh, vorig jaar met het nummer New Ace. Daarmee stond hij op nummer 1 in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Maar je weet allemaal, hitlijsten zijn zo 2010. Malon is eh, de stiefzoon van Nana Cherry. En ehm, hij is geïnspireerd door onder andere Gregory Isaacs, Massive Attack, Sam Cooke, Rita Franklin en Sade. En eh, misschien dat ik met deze wetenschap dan toch nog eventjes opnieuw eh, naar zijn eh, album gaat, gaat luisteren. Matter Fix, daarmee moet het allemaal gebeuren. je hoorde Storyline op Radio 501. Het is ehm, ja, het openingsnummer op het album. En eigenlijk, moet ik eerlijk toegeven, ben ik na dit nummer afgehaakt. Dat kan natuurlijk niet, hè? We gaan het opnieuw proberen. Deze week, de Radio 501, plaat voor je hoofd. When nobody seems to know you're alive. We're trying fade away uit Nederland. Met deze temperaturen kun je er wel iets eh, meer bij voorstellen. Lea Roosier uit Amsterdam en La Faya op Radio 501. We eh, gaan eens eventjes eh, ons spelletje nog spelen. Ehm, dat doen wij elke donderdagavond. Dat is het spelletje Live or Live. ik ga je nu twee fragmenten laten horen van twee artiesten die de komende zeven dagen ergens op een Nederlands podium staan. En de uitkomst komt straks na de tweede live sessie van Secret Rendezvous op Radio 501. De eerste artiest waar je op kunt kiezen is Mr. Polska. Daar is een meldpunt voor. 1 miljoen vrienden. Je geeft elkaar compliment en een glimlach. Iedereen is jarig. Ik ben daar. de enige aardige pol te zijn die in Nederland eh, rondloopt. Keuze nummer twee waar je op kunt eh, stemmen is Beats House. Ze hebben een nieuw album uit die ze eh, de komende week gaan promoten in Nederland. Dit is een klassieker van hun, Heart of Chambers. zou geven, dan eh, weet ik wel waar ik op eh, zou stemmen. Keuze nummer 1 is dus Mr. Polska. Keuze nummer 2 is Beach House. Laat het even weten via studio.radio501.nl. Of eh, anders even in de shoutbox, de chat, de babbelbox bij ons op de site radio501.nl. Ik ben nu al toe aan even iets koelers zeg. Het is niet uit te houden in deze studio. De airco is uitgevallen. Even terug naar de Ice Age met Dr. John. voice of Trying to Follow the silver Dirty Denims. Ze stonden eh, van de week in de Wereldrijd door. Nu mocht je daar als, eh, als bandje maar een minuutje spelen. Maar zij slaagde er als eerste band in om bijna hun complete single eh, te, te, live te spelen daar zo. Hij duurt ook maar anderhalf minuut. We gaan naar het Vader Jacob Stage. Daar staat Secret Rendezvous alweer klaar voor de tweede live sessie op Radio 501. gonna be a special you put We hebben er nog eentje in het verschiet, hè? Gaan we die nu gelijk doen? Dat kan. Ja, zullen we dat doen? Dat nummer heet eh, net als wij, Secret Level. <laughs> kan ik misschien eh, gelijk eventjes vertellen wie ik heb meegenomen. <laughs> Als uh, Jordi, die bestuurt ehm, Zoals jullie misschien, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Bestuurt hier eh, de laptop. Normaal is hij drummer, dat doet hij echt verrekte goed. <laughs> technisch gaat er wel eens wat mis. Jordi aan de drums. Remy aan de guitar. Here's the thing. Didn't plan this, but I'm stuck in a love triangle. Leaving my heart in shambles. Late night conversation with this guy, but he's not mine to keep. Don't know what's come over me. Started just friends, never wanted more. But what if he had all that I was looking for? Although I should know better, cause I know he's got someone. Lay awake Singing, turning, contemplating of ways to take my mind of wanting him for myself. But it's all in vain, cause it's written all over my face. I can't help it, though we're trying to hide it. Written all over my face. Got me so high, I don't wanna come down. Ooh. we're so alike. On my mind when he calls me at the same time. Could this be a sign? I'm daydreaming what it would be like if we walked to the park hand in hand and you were my man. Am I just building castles made of air instead of sand? But he keeps saying. All that I'm craving to hear for so long is so dumb to keep doing this to myself or do I? you know what I'm talking about. Talking about your baby. Ooh, cause I don't see nothing wrong with a little treatment. Every now and then, there ain't nothing wrong with a little dreaming. Secret rendezvous. Zo mooi om te zien uh, dat de mensen voorbij lopen en dat ze stil blijven staan en dat ze gewoon eh, achterom blijven kijken. Wat, wat gebeurt hier in vredesnaam allemaal? Eh. Geweldig, Secret Rendezvous op Radio 501. alles op Radio 5 Lijn. Ongelooflijk hoe hard die band ook is gegaan. Zeg, van een hele kleine band. En dan heb je opeens De Dijk in jouw naprogramma. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht Back for Mercy van Adam Lambert. De Oh! Rondeske voor eh, vandaag. Je hebt hem de hele dag eh, kunnen horen op Radio 5 Land. Eh, het is Back for Mercy van Adam Lambert. Ja, twee fantastische live sessies van Secret Rendezvous heb je kunnen beluisteren op Radio 5 alleen deze avond. Ehm, en ja, wil je ze ook eens in het live zien? Dat kan binnenkort. Aanstaande zaterdag treden zij op in Wervershoofd. Dus ja, mocht je in de buurt wonen, ja, heb je niets te doen, ga er vooral eventjes heen. Mocht je wel wat te doen hebben, gewoon eh, de afspraak afzeggen. Ik heb geleerd dat dat eh, heel modern is eh, tegenwoordig. Dat je gewoon vlak van tevoren afspraken mag afzeggen. Wat we niet gaan afzeggen is het bekendmaken van de winnaar van Live or Live. Je kon kiezen uit twee artiesten. Het is een ruimschootse overwinning geworden voor die aardige Paul. Mr. Polska en 1 miljoen vrienden. Ik ben dag en nacht in de studio. Ik doe geen moeite voor ze, maar ze willen op een date En ik denk fuck it, ja, bel die tante op Laat me stunten deze nacht tot uit de ochtend komt Deze dag heb ik 1 miljoen vrienden Bel een taxi, breng je lichaam naar de vijf Wat is dit leuk met 1 miljoen vrienden Ik trakteer, ik ben jarig elke dag Ik heb wilde foto's op mijn telefoon. Ik zeg je eerlijk, share maar mijn leven stunten, ook al is de koelkast beetje leeg. Ik ben de reden dat je meisje nu augurken eet. En ik denk, fuck het ja, bel me yogis op. We gaan dit vieren met z'n allen, jongens op z'n post. Deze dag heb ik 1 miljoen vrienden. Bel een taxi, breng je lichaam naar de vijf. Wat is dit leuk met 1 miljoen vrienden? Ik trakteer, ik ben jarig elke dag. wil een stripster uit de taart. Liggen voor een open haard. Op een berenvaar. Op, op, op een berenvaar. Ik wil een stripster uit de taart. Liggen voor een open haard. Op een berenvaar. Op, op, op een berenvaar. Berenvaar. elke dag. Deze avond is van ons. Ik wil liggen op de grond of hangen aan plafond. Deze avond, daar draait het om. We gaan liggen op de grond of hangen aan plafond. elke Dit, is Radio 501. fixer was a handyman. He could handle anything. He was my granddad. He grew his own food and he could fix his own car. I watched it all happen in our backyard. we were alive today, well, he might laugh at me, or he may have a lot to say. He might ask, Did I keep working for the family to keep the bills all paid and be his protege? What happened to the ground? happened to the bread, he showed us who a real man is. No matter what my grandma said, he would never lose his head. zo graag een fixer willen zijn. Iemand die dingen maakt, zoals eh, de oom van Jason Mraz, Frank D. Fixer op eh, Radio 501. Er werd al in de chatbox gevraagd van, eh, gaan we straks John Tarifa ook nog horen? Nou, reken maar, want als alles goed gegaan is technisch, hebben we hem op dit moment aan de lijn. goedenavond, John. Goedenavond. Hoe is, het met, hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Ja, dat is een tijdje geleden ja, natuurlijk alweer dat we elkaar spraken. Sorry? Een tijdje geleden natuurlijk alweer dat we elkaar spraken. Ja, misschien eh, twee maanden geleden of zo. Ja, klopt ja. Ehm, eh, ik heb eh, mooie berichten over jou gehoord. Oh ja? En dat is met name op het gebied van live optredens. Dat jij kans maakt om volgende maand op Parkpop te staan. Ja, dat klopt. Hoe? Ik zit nu in de halve finale van die, van die competitie of wedstrijd. Ja? Voor de Rote Parkpop. En ja, er zijn er nog tien eh, groepen die meedoen en ik ben een van die tien, zeg maar. En hoe, hoe ben je in die halve finale terechtgekomen? Um, er, er, waren 416 eh, groepen, denk ik, die een liedje hebben gestuurd eh, voor die twee minuten radioprogramma voor Parkpop. En ja, 416 en ze waren alleen 10 geselecteerd. En dus- dat is nu zeg maar die halve finale. Dat is echt al vet, zeg. 416 eh, eh, ja, bands, eh, zangers, zangeressen die meedoen. En er zijn er nu nog maar tien van over. Tien van over, ja. En vier gaan naar de finale. Dus ook, ja, daar gaan er nog een flink aantal afvallen. Ja, zes afvallen bij de finale en alleen één op Parkpop. Ja. Ja, eh, eh, ja, een hele moeilijke wedstrijd is het. Ja, wij van uh, Radio 5 Lijn hier vinden ja, jouw muziek sowieso heel erg geschikt op een festival als, als Parkpop. Zeker als, we, als we deze temperaturen natuurlijk mee gaan maken, ook volgende maand nog. Ja, want, ehm, ja, want de artiesten waar je tegen moet strijden, wat voor genres zitten zij in? ik ken die andere bands ehm, helaas niet. Niet, niet. niet, zo goed. Ik heb alleen eh, twee van die eh, bands gehoord. Ze waren heel goed, denk ik. Dus eh, ja, ik moet even zien. Volgende week is die halve finale hier in Den Haag bij die Parkcafé. En ja, mensen moeten gewoon naar het Parkcafé komen en zo hard mogelijk schreeuwen. Want ze hebben een decibelmeter waarbij ze het lawaai meten. Oh. En dit telt voor 50% en die andere 50% is gebaseerd op de stemmen van de jury. Dus het publiek is heel erg belangrijk. Ja, inderdaad. Ja. En dat is in, het, uh, in het Parkcafé, zeg je? Ja, Parkcafé, hier in Den Haag. Oké. Dus eh, ik heb geluk, <laughs> want ik, ik woon in Den Haag, dus ik ken heel veel mensen hier. Het is een thuiswedstrijd voor jou. Ja, hoop ik <laughs> dat ik ga winnen. Ja, en het is op de, uit mijn hoofd, op de 30ste vindt het plaats, hè? 30ste, ja, volgende week woensdag. De halve finale. En dan die eh, finale is om 16 eh, juni. In Scheveningen. En dan uh, finale, ja. En dan is Parkpop. <laughs> Ja, ja spannend juni. toch? Ja. En de halve finale dan op woensdag 30 mei. hoe laat begint dat precies? Wanneer moet men zich melden in het Parkcafé? 7 uur. 7 uur. En ja, ook de oproep eh, dat iedereen zijn of haar sociale kanalen inzet natuurlijk. Om zoveel mogelijk eh, publiek eh, daar te krijgen. Ja, ja, ja, maar ik weet niet hoe laat ik ga optreden. Want ja, ik weet niet als ik de eerste band ben of de laatste. Dus mensen moeten gewoon om 7 uur zijn. Ja, <laughs> dan zijn ze in ieder geval op tijd. Ja, inderdaad. En hoe gaat het verder met de muziek? Ja, gaat goed. volgende maandag heb ik optreden in Noordwijk. Bij een strandtent. Oké. En, eh, en dan woensdag heb ik die, eh, die rode Ja, ja, ja, ja. Uh, gaat goed. <laughs> ja. En ik ben nu al bezig ook met nieuwe liedjes aan het schrijven. Oh, goed. Dus- ja. ja. Wij, wij hebben nog maar één liedje van jou hier. Alleen So Right. Ja, we hebben alleen So Right. We willen zo graag meer muziek van jou draaien op Radio 5 straks, ga we gaan jullie nog eentje sturen. Ah, geweldig, geweldig. Dat zou, eh, dat zou eh, super fijn zijn. Dus ja, ik ga hem gewoon weer draaien, zo ride. Oké. als, als, je dat, eh, als je dat goed vindt, gaan we hem gewoon weer draaien. Ik vind het helemaal cool. Ja, <laughs> <laughs> want hij, hij, bestaat al eventjes, toch? het belletje. Ja, en heel veel succes op de road to Parkpop. Dankjewel. En wij zullen onze sociale kanalen ook even ingezet om zoveel mogelijk mensen op de 30ste mei dan daar in Den Haag het Parkcafé vanaf 7 uur te krijgen.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 So it's time to take it easy, I cannot rush. I got stories for days, yo, how can I hush my mouth? Keep this shit from coming out when you were pressed for so long. My time is now now. So I start from scratch, combine words that match, and feed the ears of hungry listeners with the message attached to each song. I'm only Mike Niff when the beat's on. It feels so right, though I might have been wrong.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 Gotta keep dishonest. When the people who preach don't believe it, I wonder how long it will take to catch on before everyone sees through the bullshit. It's a trend in the ballads I'm hearing. What will sell and accumulate fortunes? You can act all you like with the songs you don't write, but those verses won't make you a poet. enjoy your life and made up sacrifice and just sport your way into success. So maybe learn from the people beneath you or the ones who you claim have inspired you. Let your vanity wither and try to consider that we're all staring clearly right through you. That we're all staring clearly right through you. Greg Holden op Radio 501, I Don't Believe You. Het is tijd voor de eh, populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. Uh, je kent het inmiddels, we gaan eh, zo'n heerlijk 45 toeren plaatje draaien. En ik laat je straks even weten wat die precies waard is. We gaan hem eerst gewoon eens eventjes opstarten. Dus onbekend talent uit de jaren 60 en 70. Die zijn de Georgia Prophets for the first time op Radio 501. sunshine. You made my 1969. Voor de first time op Radio 5 Lane, de Georgia Prophets. zat echt werkelijk alles in deze band. Blank, zwart, man, vrouw. En het, eh, het klinkt geweldig uit eh, de late jaren 60, de Chicago Sound op Radio 5 Lane. Mocht je het uh, in je bezit hebben, ehm, ik zou hem lekker houden, want je krijgt er niet meer dan 10 euro voor momenteel. We gaan uh, afsluiten zometeen. Uh, GW Stijl, geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse postje hip-hop. Laat ik jullie alvast even in de stemming brengen met uh, Zo Moeilijk. Eh. De mannen brengen één voor één hun eh, solo-EP's uit. Maar dit is nog van het niet te overtreffen album dat ze vorig jaar uitbrachten. is op 5 alleen. Veel plezier met GW. Tot volgende week. Hoi. ik blijf kalm, Mike in mijn handpalm. Ik ben Raskin, ik kom uit Nijmegen, geweest in alle steden. We zullen bij je komen, luister mijn geboden, oftewel de codes. Zeg u tegen ouderen, mijn crew is maar alles. Fuck you, als je fuck met een meid van een andere. Wij pakken uit, je baat pap thuis komt met een stiefzus met dikke uien in de trui. Luister naar Big, blijf af van je allerbeste matties chick. Of jij bent dan een bitch, praat tegen tekens, Doe, toe, maakt jou een snitch. De meeste van deze kids zitten als Zit op die loftrompet, we geven die je kletsers. MJ Bird en Magic, zonder ads, zonder klets tegen Popo. De man met de pet is een no-no, jij ook een Bono. Ik doe mijn riem los voor deze, onze codes kun je niet ontbreken. Maak je borst naar doe wat vergeten. De codes kraken, dat kan maar niet deze. Je verliest, precies, precies, je verliest. Precies, precies, je verliest coders. C-O-D-E-S, krijg klappen van de zweep, noem het You can't rush art, we komen knetterhard. Ik freeze just freeze met mijn nieuwe start. Een nieuwe sport voor een nieuwe kans. Ik hoop dat je deze keer keer de juiste bak past. Als een stang op een varken, klap je. Ik klap kapontjes. Na de show hoeven we geen toontjes. Kleine meids blijven waar ze zijn. Voor mijn rap tijd en lang vrouwen in de rij. Hey, zo moeilijk. Nikes, Noza en Rosco natuurlijk. En kabel is fucking gruwelijk. Kids staan op in de bus voor me. Ik geef ze respect of een box terug. Rust. Jullie brengen ruk, wij brengen rock. Dus verraders hangen we aan de bouwbrug met lussen. Kus me, Japanese ass. We spoelen de stam en noemen de stam Quest Go West. Oh, ik doe mijn riem los voor deze. Onze codes kun je niet doorbreken. Maak je borst naar doe wat vergeten. De codes kraken, dat kan maar niet deze. Je verlies, precies, precies, je verlies, Precies, precies, je verlies codes. C-O-D-E-S, klappen van de zweep. Ik doe mijn riem los voor deze. Onze codes kun je niet doorbreken. Maak je borst naar doe wat vergeten. De codes kraken, dat kan maar niet deze. Je verliest, precies, precies, je verliest. Precies, precies, je verliest. Codes, C-O-D-E-S, krijg klappen van de zweep. Noem het codes.